ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het debat over de Prinsjesdagplannen van het demissionaire kabinet gaat weer verder. Een kleine drie kwartier geleden was Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren als eerste aan de beurt. Als we de moed hebben om een einde te maken aan de bio-industrie... komt er ruimte voor dieren, voor de natuur en ruimte voor de woningen... die zo hard nodig zijn. Als we met elkaar het welzijn van mens en dier centraal stellen dan oogsten we een groen en gezond leven voor iedereen... en een toekomst voor onze kinderen. Daarna was de fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Ook SGP, ChristenUnie, Volt en JA21 komen nog aan de beurt. Daarna mag demissionair premier Schoof antwoord geven op alle vragen en opmerkingen. Gisteren duurde het debat tot 12 uur s'avonds... en ook vandaag zal het wel weer een latertje worden. Afgelopen nacht zaten er weer meer dan 2000 mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vorige week was die grens drie keer gepasseerd en moest het COA een dwangsom aftikken. Het totale bedrag dat het opvangorgaan aan de gemeente Westerwolde moet betalen is opgelopen tot 200.000 euro. Een nieuwe AI-tool kan inschatten hoe groot de kans is dat je een bepaalde ziekte krijgt, tot wel 10 jaar vooruit. Het systeem maakt een analyse van medische gegevens, zoals leeftijd en rookgedrag. Aan de hand daarvan kan het systeem dan een voorspelling doen over meer dan 1200 ziektes. De tool kan artsen en ziekenhuizen helpen om ziektes eerder te ontdekken. En het is dag 2 van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het Verenigd Koninkrijk. Gisteren stond vooral in het teken van gezelligheid en slijmen, zegt correspondent Fleur Launsbach. Vandaag worden er zaken gedaan. Trump gaat langs op het buitenverblijf van de Britse premier. De zaken zullen gaan over bijvoorbeeld handelstarieven. De Britten willen een betere deal op staal en aluminium. Maar het zal ook gaan over internationale politiek, zoals in Gaza en in Oekraïne. In Oekraïne willen de Britten meer veiligheidsgaranties van de Amerikanen. In Gaza willen willen ze meer druk op Israël. Trump zit daar tot nu toe niet op te wachten. Het kan best wel spannend worden dus. En het weer nog, veel grijs en in het midden en noorden motregen. Vanmiddag is het bijna overal droog en in het zuiden zijn later opklaringen met wat zon. Het wordt maximaal 19 tot 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog 30 kilometer file. Zo rijdt het wat langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging een kleine 10 minuten.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 I can't take direction and my socks are never brothers dated me. My parents hated me. I was always in a fight. be a pop star. All you have to change is everything you are. Tired of being compared. van Zandvoort.